van der Linde met het NOS-journaal. De Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip De Westerdam... moeten daar nog een aantal dagen blijven. Dat zegt de Holland-Amerika-lijn. Alle passagiers zijn inmiddels getest op het coronavirus. Als blijkt dat zij het virus niet hebben, mogen ze vertrekken. Op de Westerdam zaten in totaal 91 Nederlanders. 29 van hen zitten nu nog op het schip dat voor de Cambodjaanse kust ligt. Ze mogen niet weg omdat een Amerikaanse ex-passagier het coronavirus heeft. Dat werd bij haar opgemerkt in Maleisië. Een deel van de passagiers was toen al vertrokken. Op het spoor bij Schiedam is de afgelopen avond een trein tegen een auto gebotst. Eén persoon kwam om het leven, vermoedelijk de bestuurder van de auto. Na de botsing vloog de auto in brand. Die brand is inmiddels geblust. De 200 mensen die in de trein zaten zijn opgevangen. De schade aan het spoor is zodanig dat het treinverkeer tussen Rotterdam en Den Haag er tot morgenochtend vroeg last van heeft. Actiegroep Farmers Defence Force roept boeren op om woensdag geen trekkers op het Malieveld neer te zetten en niet over de snelweg te rijden. Woensdag protesteren de boeren weer in Den Haag tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een eerder protest in oktober leidde dat tot grote schade aan het Malieveld. Nu is het protest in een naastgelegen park. Wie de trekker niet normaal parkeert, kan een boete verwachten, zegt de gemeente. Strandpaviljoenhouders op Walcheren maken zich zorgen over het toeristenseizoen. Door de stormen Chiara en Dennis zijn hele stukken strand weggeslagen. Op een aantal stranden gaat het om zeker anderhalve meter strand minder. De eigenaren van strandpaviljoens roepen de provincie en Rijkswaterstaat op om toch extra strand op te spuiten. Op dit moment mag dat niet vanwege de stikstofproblematiek. En het weer. De buien trekken in de loop van de nacht naar het oosten weg. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen begint vrij zonnig en droog en in de loop van de dag een enkele bui.